Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over drie Nederlanders die gisteren omkwamen door een lawine in Tirol in Oostenrijk. Het waren twee mannen van 33 en 35 uit Apeldoorn en een man van 60. Een vierde man van 32 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Ze hoorden bij een groep tourskiers. Bij die sport maak je geen gebruik van skiliften... maar loop je zelf in de vrije natuur omhoog, zegt de Nederlandse skivereniging. Dat kan onderdeel zijn van een meerdaagse tocht of voor één afdaling... maar je daalt ook weer ehm, ja, in die vrije natuur, daal je weer af naar beneden. Dus niet in een skigebied. De twee mannen uit Apeldoorn zaten daar in hetzelfde hockeyteam. De club heeft alle wedstrijden voor komend weekend afgelast. Slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de katholieke kerk in Portugal krijgen een schadevergoeding. Ruim een jaar geleden werd ontdekt dat in de afgelopen 70 jaar... meer dan 4800 kinderen werden misbruikt door priesters... en dat niemand daar iets aan deed. Een vereniging van slachtoffers is kritisch. Ze vinden het niks dat ze zichzelf moeten aanmelden... en dat het onduidelijk blijft hoeveel geld mensen krijgen. Een vrachtwagenchauffeur in Brabant zit in de puree. Letterlijk, want zijn wagen kantelde gisteren op de A27 in de buurt van Breda. En daardoor kwam hij op de kop in de berm te liggen bovenop zijn lading aardappelen. Vandaag, vannacht is de boel schoongemaakt en een vangrail vervangen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. En Michael van Gerwen liet gisteravond weer eens zijn spierballen zien in de Premier League darts. In de finale van de elfde speelronde won hij van de Engelse Luke Littler... die bovenaan de ranglijst staat. Die kwam wel nog op een voorsprong, zag deze commentator van Viaplay. Maar daarna deed Van Gerwen de dingen die hij moest doen. Hij won vier legs op rij. En dat deed hij telkens in vijf beurten. Dus dat is gewoon Heel goed gedaan door Michael van Gerwen. Het is de vierde ronde dit seizoen die van Gerwen wint en daardoor staat hij nu tweede.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 Slachtoffers kunnen zich vanaf de zomer melden bij een commissie die zal beslissen welke vergoeding ze krijgen. De drie Nederlandse skiers die gisteren om het leven kwamen door een lawine in Oostenrijk waren 33, 35 en 60 jaar. Twee van hen kwamen uit Apeldoorn. Een vierde slachtoffer, een Nederlander van 32, ligt in het ziekenhuis... maar is buiten levensgevaar. Israël beschuldigt de VN ervan traag te zijn met de verdeling van hulpgoederen in de Gazastrook. Bij een grensovergang zou de inhoud van 600 vrachtwagens liggen te wachten tot de VN die komt ophalen.